Grozny, zo meldt de club zelf. De club werd elfde in de Russische competitie. Eind jaren 90 speelde Shamil Basayev er in de spits. In later jaren een beruchte rebellenleider. De 48-jarige Gullit was eerder trainer bij onder meer Chelsea en Newcastle United. Het afgelopen jaar probeerde hij vergeefs als president van het bidcomité het WK Voetbal 2018 voor Nederland en België binnen te halen. Het weer, opklaringen en wolkenvelden. Later in de nacht, vooral in het noorden, kans op een bui. Minima liggen rond het vriespunt.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 Dat kwam vooral door de groeiende verkoop van iPhones en iPads. Het Amerikaanse computerbedrijf verkocht ruim 16 miljoen iPhones 86% meer dan in het vorige kwartaal. Van de nieuwe iPad gingen er ruim 7 miljoen over de toonbank. Gisteren kondigde Steve Jobs, de topman van Apple, aan dat hij met ziekteverlof gaat voor onbepaalde tijd. Het aandeel van Apple kelderde daardoor eerst flink. Maar de goede kwartaalcijfers beperkten het verlies daarna tot ruim 2%. In Haiti is de voormalige dictator Jean-Claude Duvalier aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van onder meer corruptie en diefstal tijdens zijn dictatuur in de jaren 70 en 80. Duvalier, ook bekend als Baby Doc, kwam zondag onverwacht terug in Haiti. Gisteren werd hij uit zijn hotel meegenomen naar een gerechtsgebouw. Na verhoor mocht hij weer gaan. Justitie moet nu beslissen of het tot een rechtszaak komt. De Tweede Kamer had binnenkort een spoeddebat over een jongen in een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Ermelo. Bij de instelling wordt Brandon, een jongen van 18, al drie jaar dagelijks aan de muur geketend. Ook is hij in die tijd nooit buiten geweest. Zo bleek gisteren uit een reportage in het tv-programma Uitgesproken EO. Volgens de instelling is zijn situatie zo ernstig dat er geen alternatief is. De inspectie voor de